uur. Goedenavond, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Frankrijk wordt vanavond de vermoorde docent Samuel Paty herdacht. Afgelopen vrijdag werd hij in een voorstad van Parijs op straat onthoofd door een extremistische moslim. Waarschijnlijk had die aanslag te maken met een les over spotprenten over de profeet Mohammed. De dood van de docent maakt veel indruk op collega's in ons land. Rob geeft maatschappijleer op een school in Amersfoort. Dan ga je toch even afvragen van, goh, zou dat ook hier in Nederland kunnen gebeuren? Schrikt zoiets u af om in de toekomst spotprenten te laten zien? Nee, nee. Waarom nee, niet? Nee, omdat ik eh, er heilig van overtuigd ben dat het juist laten zien van een spotprint, eh, welke dat dan ook is, eh, ertoe kan bijdragen dat leerlingen iets gaan begrijpen over conflicten die er zijn in onze samenleving. Straks is er dus een nationale herdenking in Parijs, onder meer met het volkslied en een minuut stilte. Ook president Sarkozy zal daarbij zijn. De herdenking begint over ongeveer anderhalf uur. Tsjechië gaat in lockdown. Vanaf morgen gaat alles dicht, behalve supermarkten. Mensen mogen alleen voor noodzakelijke afspraken de deur uit. Tsjechen mogen nog wel wandelen in de natuur of in parken. En de ex-hoofdredacteur van de Gay-krant moet anderhalf jaar de cel in... omdat hij kinderporno thuis had. Het ging om duizenden foto's en video's van vaak hele jonge kinderen. De hoofdredacteur heeft bekend, maar zegt dat hij geen pedofiel is... En het was de dag van de koninklijke excuses. Ook al paste de reis binnen de voorschriften, het was heel onverstandig om geen rekening te houden met de inwerking van de nieuwe beperkingen op onze samenleving. Afgelopen vrijdag ging de koning met zijn gezin op vakantie naar Griekenland... maar ze kwamen al heel snel weer terug toen daar heel veel kritiek op kwam. En nu zijn daar dus de excuses. Al had het niet van iedereen gehoeven. Hij is koning. Ik vind gewoon dat hij dat gewoon moet kunnen. Ik denk niet echt dat hij daar sorry voor moet zeggen dan vind ik dat wel een, eh, ja, iets goeds dat hij dat heeft gedaan. Hij had voor mij niet zijn excuus aan mij aan te bieden. Maar ik denk dat het wel verstandig is in tijden dat we met elkaar eh, bepaalde maatregelen moeten naleven. En dat mensen zich heel erg beperkt voelen. Veel Kamerleden zijn trouwens tevreden met de excuses. Het weer nog. Het begint steeds harder te waaien, vooral aan de kust. Maar in de loop van de avond neemt de wind weer wat af. Morgen is er veel bewolking, misschien ook wat regen, maar met 16 graden is het zeker niet koud. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 In het kloostercomplex waren 54 mensen. In een stadion in Afghanistan zijn zeker 15 mensen onder de voet gelopen en overleden en 13 gewond geraakt. Toen visa voor Pakistan werden uitgedeeld. Afghanen willen daarheen voor onder meer een medische behandeling of werk. En Tsjechië heeft een landelijke lockdown afgekondigd. Vanaf morgenochtend 6 uur zijn alle winkels behalve supermarkten gesloten. Tsjechen mogen alleen voor noodzakelijke zaken de deur uit en een wandelingetje. Het aantal coronabesmettingen bleef er maar oplopen. Het weer in de loop van de avond neemt de wind af.